Die krijg je als je geprikt of getest bent of als je corona hebt gehad. Voor de een voelt het als een versoepeling, maar voor sommige anderen totaal niet. Ik word toch wel echt belemmerd. Stel dat je spontaan gewoon een keer met vrienden in de stad loopt en je wil een terrasje pakken. Ja, dan ben ik dus niet getest. En dan kan ik daar niet gaan zitten. Als ik met mijn vrienden naar een feestje op, nou, zijn er drie die mee kunnen, twee die niet mee kunnen. Omdat ze echt weigeren om zo'n pasje mee te nemen. Ik vind dat zonde. Ik denk dat dat niet zo zou moeten, zou moeten gaan. Voor vandaag en morgen zijn tot nu toe 85.000 afspraken gemaakt bij testen voor toegang. Mocht je nog een testje willen doen voor je aan de borrel gaat, dat kan. Er is nog plek zat. In Eindhoven zijn negen mannen opgepakt omdat ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het is niet duidelijk of ze echt al een kant-en-klaar plan hadden liggen, zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs. Anders zou justitie dat wel aangeven. Zover waren deze negen mannen dus kennelijk nog niet. En we weten dus ook niet of ze al een doelwit hadden of een plan om inderdaad zo'n aanslag eh, te plegen. Misschien wordt dat in de loop van de tijd nog bekendgemaakt. Mocht je denken, het is herfst, ik ga de bladeren in mijn tuin wegblazen of opvegen, stop. Dit weekend is het egeltje stellen voor natuurorganisaties. Het aantal egels in Nederland neemt af, natuurlijk doordat ze vaak worden doodgereden. Maar er zijn meer redenen, zegt deze ecoloog. Tuinen die steeds dichter worden, die we allemaal vol tegelen met z'n allen. Ehm, en de gifstoffen die we gebruiken in de natuur en ook in onze tuin. Voedselschaarste. Nou, en zo kun je eigenlijk wel doorgaan. Er zijn heel veel oorzaken die het eh, voor de egel niet zo uh, niet zo leuk maken in Nederland. Gelukkig zijn er genoeg dingen die je in je eigen tuin kan doen. De bladeren laten liggen, maar ook nog iets anders. Een egelsnelweg aanleggen. Het is een doorgang in je schutting of in je omheining wat je ook hebt. 13 bij 13 centimeter is al voldoende om eh, het open te stellen voor een egel. En dan kan die gewoon de tuin in. En als je het dan onderling verbindt met je buren, dan kan die gewoon van tuin naar tuin hoppen. Zonder dat hij de weg hoeft te gebruiken. Je kan ook een egelbuffet maken met speciaal voer of kattenbrokjes en een bakje water. En dan nog het weer. Vanavond steeds bewolkter. Morgen eerst grijs, smiddags meer zon en tussen de 19 en 23 graden.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 I can't resist where you're going. Make me an ocean overflowing. Sweet dreams of love, keeping me up, can't get enough. Sweet dreams of your touch, do just keep it up. To the rhythm of the beat, ba ba ba da ba. Waves, eyes, they're rolling To the rhythm of the beat, ba ba ba da ba, Ba ba ba da ba, Beat, ba ba ba da ba, Ba ba ba to the rhythm of the beat, ba ba ba da ba, Ba ba ba da ba, Beat, ba ba ba da ba.